11 uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Door de vrieskou werden afgelopen week acht keer zoveel meldingen als normaal gedaan... van waterschade door gesprongen leidingen. Normaal krijgen de politie en brandweer zo'n 60 telefoontjes per week. Nu waren dat er 480, blijkt uit cijfers van alarmeringen.nl. Waterleidingbedrijven zeggen dat mensen ervoor moeten zorgen dat het binnen niet kan vriezen... zodat de leidingen ook niet kapot gaan. In Tolen in Zeeland is een Fransman van 27 opgepakt na een wilde achtervolging. Hij race weg bij een politiecontrole, botste tegen een paal, verloor een van zijn wielen en wist de politie even af te schudden met drie wielen. Hij werd uiteindelijk opgepakt in de buurt van een tankstation. Door een uitslaande brand in een veestal in het Noord-Hollandse plaatsje Zwaagdijk-Oost zijn meer dan 20 kalveren omgekomen. Dat aantal kan nog oplopen als de afgebrande stal weer toegankelijk is.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 In de eredivisie heeft PSV een stap richting het kampioenschap gezet... door een overwinning op FC Utrecht. Het werd 3-0. PSV heeft nu 10 punten voorsprong op de nummer 2, Ajax... maar heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. Feyenoord verloor van NAC. In Breda werd het 2-1. AZ won, ook met 2-1, van Excelsior. Heerenveen boekte weer eens een overwinning door met 2-0 te winnen van Willem II. Dan het weer nog. De temperatuur ligt vannacht tussen de 0 en min 5 graden.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 how disco started. anything that we've ever did on disco. I use a different group. I use an up-tempo beat on that. Uh, disco beat. That's a great. That's a great song. The people was up there dancing and doing and doing their things. Guys, oh man, disco beat. beat, beat disco beat beat beat beat beat beat beat beat disco beat beat beat beat beat beat beat beat disco beat beat beat beat beat beat beat beat disco beat beat beat this is this is my disco beat so weak.